Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Turnsters Sanne Wevers en haar vader, coach Vincent Wevers... keren weer terug bij de nationale ploeg. Ze zitten bij de Nederlandse selectie voor het EK... dat volgende week in Turkije wordt gehouden. Sanne Wevers kwam twee jaar geleden voor het laatst voor Nederland in actie... op de Olympische Spelen in Tokio. Haar vader Vincent moest van het Turbond even ander werk doen... na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Daar werd hij onlangs van vrijgesproken. De regels rondom werk gaan veranderen. Minister van Gennep zegt dat de komende jaren allemaal dingen veranderen rondom arbeidscontracten. Je hoort verslaggever Roel Bolsjes. Zo willen ze dat eh, oproepcontracten meer aan banden worden gelegd. Dat die contracten strenger zijn. Dat er meer zekerheid moet komen over het aantal uur dat die mensen kunnen werken. En het inkomen dat ze daarbij krijgen. urencontracten worden zelfs eh, helemaal verboden. En ook als je via een uitzendbureau werkt. Ja, dan moet je sneller duidelijkheid krijgen over je toekomst. En eh, hoeveel je daar kan blijven werken. En ook ZZP'ers die eh, gaan andere dingen te doen krijgen, staat in de plannen. Die moeten straks verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben... zodat ze nog een inkomen hebben als ze door een ongeval of ziekte niet meer kunnen werken. Het is alweer even geleden, maar door de gedachten eraan heb ik alleen al meteen weer zweethanden. De eindexamens zijn weer begonnen voor VMBO-basis en kaderleerlingen. Ja, ik ben gespannen. Zenuwachtig. ik best wel heel erg. Ik wil het wel slagen natuurlijk. Er zijn zorgen bij sommige leerlingen en docenten die zeggen dat eindexamenleerlingen door corona nog steeds een achterstand hebben. Ze kregen toen online les en hadden meer dan normaal last van ziekte en lesuitval. Eerdere jaren konden examenleerlingen nog vakken wegstrepen, maar dat kan nu niet. Nou, toen ik het hoorde vond ik dit best wel vervelend, want nu heb je maar één herkansing en heb je er niet twee of zo. Het is wel gewoon jammer dat wij het niet hebben, maar ja, we gaan het wel gewoon halen. Maar de spanning is voor sommigen nog een tikje erger. Omdat ik eh, heel graag wil slagen. En het is wat ik echt naartoe werk. Dus ja. Dan nog het weer. Het blijft helder, daarom kan het de komende nacht ook een paar graden vriezen. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meest dagelijkse files op dit moment nog altijd in Noord-Holland. De meeste vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Hoek en Loerva aan Sveen.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De regels rond arbeidscontracten gaan flink veranderen. Nul-urencontracten worden verboden. De regels voor tijdelijke contracten en uitzendkrachten worden strenger. En ZZP'ers moeten verplicht worden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. In de rechtszaak over de schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam heeft de verdachte opnieuw bekend. Op de boerderij werden vorig jaar een medewerker en een meisje doodgeschoten. In de rechtbank werden beelden daarvan getoond. In Den Haag gaat de renovatie van het Binnenhof langer duren. Er zijn tegenvallers, zonder meer op het gebied van stikstof. Eerst was gerekend dat het eind 2026 klaar zou zijn. Het wordt twee jaar later, verwacht minister De Jonge. En het weer vanavond en vannacht helder, kans op lichte vorst, morgen zon en een graad of 10. You have for takeaway.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 As the years they pass us by, years years we stay young through each other's eyes. And no matter how we get on, it's okay as long as I got you, baby. Your love is my love. love was on earth, we wasn't meant to stay.